9 Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Arnhem is een man op straat doodgeschoten. Het gebeurde in het centrum van de stad. Agenten vonden de man zwaar gewond in zijn auto. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar daarvoor was het al te laat. Waarom de man werd neergeschoten is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek. Er is ook nog niemand opgepakt. Het is officieel. Joe Biden heeft de staat Georgia gewonnen. Heeft de minister van Binnenlandse Zaken in de Amerikaanse staat bevestigd. Alle stemmen zijn nog een keer geteld en nog steeds is Biden de winnaar. Best opvallend, want sinds 1992 wordt er in Georgia altijd op een republikeinse kandidaat gestemd. De eerste coronavaccinaties zijn voor 60-plussers, kwetsbare mensen en mensen die in de zorg het kabinet wil voor april zo'n 3,5 miljoen Nederlanders een prik laten halen. Die is trouwens gratis en niet verplicht. In Duitsland zijn ze zich al grondig aan het voorbereiden op dat vaccineren. Daar willen ze half december al klaar zijn met de eerste grote vaccinatiestraten. Eben den check-in en dan gaat het in die impfstraat. In verschillende impfstraten staat het het medizinische ter ter Dan gaat het zur Nachsorge en dan naar huis. Hier kunnen straks 100 mensen per uur langs voor een prik. Drie vrienden uit Tilburg hebben samen de vetste winterjas die je maar kunt bedenken gemaakt. Wij hebben een jas zo gemaakt zodat je eigenlijk je hamburgers in je jas kan houden eh, met een vetvrije isolerende stof. Dus blijven je hamburgers warm eh, en eh, wordt je jas niet vies ervan. Waarom was dit dan nog niet? Ja, dat vroegen wij ons dus ook af. Een jas dus waarin je je afgehaalde hamburgers lekker warm kunt houden. Werkt ook nog, zeggen de bedenkers tegen het Brabants Dagblad. We zijn vorig jaar naar Jokmok in Zweden gegaan, Polcirkel. Daar hebben we het getest. En eh, met succes. Kost wel 300 euro om je burgers warm door de winterkou te loodsen. Het weer nog, het koelt vanavond af tot een graad of drie. Later vanavond en vannacht iets meer wind en ook hier en daar regen. Morgen meestal droog bij zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 En van de toekomst kan ik wel zeggen. En misschien zit er ook wel wat eh, leuks uit de oude doos in. Of een leuke mashup, je weet het nooit hier. Nu, van 9 tot 10, hoor je de one and only DJ Dion Sydney. Live in de mix. Excuse me, I need to speak to the manager. Okay. that I kanaal 40 te beluisteren. Misschien ben je wel aan werk bij het spoor. Leuk dat je luistert, leuk dat je erbij bent. Op Zandvoorts grootste door. Tot aan 10 uur. DJ Dion Sydney live in de mix. En daarna gewoon een uur lang. DJ JK. En hou je vast, want dit uur gaat harder en harder. Geloof je niet? Blijf dan luisteren. Dit is See It! See it. Session. baseline drop. Seven when the baseline drop. was hypnotized by her beauty. She was dancing like girls in Bollywood movies. Elle était parfaite. Let me tell you French words. Je t'aime. Mon amour. Emmène-moi là-bas. Bollywood. Bollywood. jouw Steven Zandvoort. En ik heb een officiële mededeling. Het laatste kwartier gaat harder worden. Harder dan anders. Harder dan hard. Wat dat gaat worden. Ik zat te denken, het zou zomaar een plaats van scooter kunnen zijn. Misschien een Paul Elstak. Je weet het nooit wat er voorbij gaat komen. Ik zou zeggen, gewoon even lekker vlammen. En naar het nieuws weer verkeer van 10 uur. Gewoon een uur lang DJ JK in de mix. Hou me hier op CFM Zandvoort. balls and a fiend dopamine storming in the brain like a barbell vaccine. Well, come back, Mr. Navigator, to rule your life and be the operator. Who's to go? Find the soul, got to go, make it all. Never let the system take cruise control.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 thing Thank gaat eraf met die jongen. But my style dat even rammen met DJ Dion niet. Even een slowdown naar het nieuwsweerverkeer van 10 uur. Wat een stampende zet, zeg. En kun je er niet genoeg van krijgen. Zometeen een uur lang.